Nieuws van 5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Een veroordeelde terrorist en aanhanger van IS is vorige week opgepakt op luchtmachtbasis Volkel. De man werkte voor een bouwbedrijf dat graafwerk doet op de vliegbasis. Volgens RTL Nieuws viel hij op toen hij daar foto's maakte. Hij is na twee dagen weer vrijgelaten omdat er geen aanwijzingen zijn dat hij iets strafbaars wilde doen. De nieuwe Franse president Macron heeft zijn ministersploeg bekendgemaakt. Het zijn elf vrouwen en elf mannen. Die gelijke verdeling had hij eerder beloofd. De ministers komen uit verschillende politieke partijen. Macron wil zo de kloof tussen links en rechts in Frankrijk overbruggen. De socialist Jean-Yves Le Drian wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. De Tweede Kamer heeft VVD'er Edith Schippers opnieuw aangewezen als informateur. Ze ontvangt vandaag nog een groot aantal fractievoorzitters voor een verkenningsronde. Ze wil volgende week met nieuwe onderhandeling beginnen. De meest genoemde optie is nu een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De politie in Groningen heeft bewust nepnieuws verspreid om een verdachte uit de tent te lokken. De politie zei tegen het Dagblad van het Noorden dat er bijna een doorbraak was in het onderzoek naar de zware mishandeling en beroving van een prostituee in 2008. In werkelijkheid was er geen hard bewijs. De politie hoopte dat de verdachte zenuwachtig zou worden en zich zou aangeven als hij het bericht in de krant las. Het Dagblad van het Noorden zegt dat het vertrouwen in de politie is geschaad. Woonwagenbewoners worden volgens de nationale ombudsman gediscrimineerd door de overheid. Gemeenten doen te weinig tegen het tekort aan staanplaatsen, zegt de ombudsman. Hij wil dat het kabinet actie onderneemt. In internationale verdragen staat dat de culturele identiteit van woonwagenbewoners beschermd moet worden. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Wel raakt het vanuit het westen geleidelijk bewolkt, gevolgd door buien met onweer. Mogelijk is er veel, eh, morgen is er veel bewolking met van tijd tot tijd buien.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 Bij Amsterdam loopt het vast op de ringweg. Vanaf de A10 West richting eh, via de A10 Zuid naar de A10 Noord staat tussen Sloterdijk en Zeeburg 16 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is meer dan een uur. Het verkeer staat er dus eh, goed stil. A15 van Europort naar Rotterdam tussen Hoogvliet en IJsselmonde 13 kilometer. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk. De vertraging is een half uur. A15 vanuit Rotterdam verder naar Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht Oost 6 kilometer. En dat kost je nog eens een keer 20 minuten extra. A27 Almere-Utrecht tussen de knooppunten Eemnes en Rijnsweert 15 kilometer en een half uur vertraging. En op de A44 richting Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar staat 6 kilometer.